9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Leraren lopen volgens de Algemene Onderwijsbond massaal weg bij de PvdA. Partij stevend bij de verkiezingen voor provinciale staten af op een halvering van de aanhang onder het onderwijspersoneel. Zo blijkt uit een onderzoek van de Bond. Bij de Tweede Kamerverkiezingen was de PvdA nog de grootste partij onder de leraren. Een derde van de docenten stemde toen op de PvdA. Vooral D66 en SP profiteren van het verlies. Ruim een kwart van de ondervraagde leraren zegt D66 te zullen stemmen. Bijna een kwart gaat voor de SP. Wereldwijd blijven de beurskoersen stijgen. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend op het hoogste punt in 15 jaar. In Europa staan de beursindexen ook weer op het niveau van voor de crisis. De AEX is sinds december ruim 15 in waarde gestegen... en staat bijna weer op het niveau van mei 2008. De Duitse DAX-index staat zelfs op recordhoogte. Het optimisme in Europa komt voornamelijk door het plan van de Europese Centrale Bank... om honderden miljarden euro's in de economie te pompen. Consumenten blijven het liefst van hun spaargeld af. Mensen houden het liever achter de hand in plaats van het te gebruiken om bijvoorbeeld een lening af te lossen. Dat blijkt uit een onderzoek dat wordt gepresenteerd op het jubileumcongres van het Nibud. Het Instituut voor Budgetvoorlichting bestaat 35 jaar. Volgens de onderzoekers heeft 17% van de consumenten zowel spaargeld als een lening. Twee verdachten van een plofkraak in Nijkerk zijn bij een achtervolging door de politie gewond geraakt. De auto van de verdachte sloeg in Amersfoort over de kop. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt onder meer met een helikopter nog naar een derde verdachte. Het weer bewolkt en lokaal een kleine kans op wat regen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon geleidelijk door. Het is een graad of 10. In het weekend droog en vooral zondag veel zon. Morgen is het 12 graden, zondag 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Just hear Aunt Hager's children harmonizing to that. It's a like a choir from on high, broke blues, yeah, man. If the devil brought it, the good Lord sent it right down to me. Yes, let the congregation Join while I sing those loving and Hager's blues. bij twee uur van eh, eh, CFM Jazz. Mijn naam is Alke Beuving en we hebben weer wat mooie jazzmuziek uitgezocht. Eh, en dit was natuurlijk Louis Armstrong aan Hager Blues van de cd de All Star Collection. Als we dan toch in de blueshoek zitten, dan uh, vragen jullie speciale belangstelling voor een bluesgroep in Nederland. King of the World, Mr. Big Shot. getting down. You'll try to make the most of that same old, same old. Wise men are telling us what we did wrong. But I said, I don't know where the money has gone. Just the other day they told us we gotta work a little longer my back's already hurting and I'm only 45 Now I don't see you carrying no heavy burden Your driver is driving you from town to town Hey, Mr. Big Shot picture. Tell me what have you done? My daddy worked hard all his life trying to save a little pension. But when it comes to collecting time, don't seem to be much around. The man says you're working, but you ain't got a contract. Ain't lending you nothing. Tell me what is going down. Hey, Mr. Big Shot. Where's my money? I can't seem to find it no matter how I try. You've been messing around with other people's money. I said, Hey, Mr. Big Shot, tell me what is Mr. Big Shot, tell me why! Ja, de Nederlandse formatie King of the World, Mr. Big Shot van de cd Can't Go Home, cd 2013. Gitarist Erwin Java speelde vroeger bij Cupid Blizzards. Maar sinds eh, Harry Musquet is overleden treedt Cupid Blizzards niet meer op, dus andere band, King of the World, zeer de moeite waard. Twee cd's gemaakt, echt grote klasse. Ja, tijd voor een big band. En dan denk ik toch aan Koert Edelhagen en his band. Eh, van de cd Koert Edelhagen Presents 1957. Have you met Mrs. Jones? natuurlijk Molly Johnson, It's Only Love... van de cd, de Molly Johnson Songbook cd 2011. Ja, we draaien oud en nieuw door elkaar. En uh, we gaan nu weer eens wat terug in de tijd. 1955, eh, Georgie Ould, samen met Sarah McLaurin... Hammond orgel. Ja, volgens mij hebben die twee ooit in een zo'n eh, zilveren Amerikaanse caravan door Amerika getoerd in de begin 50 jaren. Take My World. Thank you. plaat. Eh, Georgie Old, big bandleider, speelde eh, saxofoon, klarinet... speelde bij Ortie Shaw en Benny Koetman onder andere. Zeker de moeite waard. Een ander die de moeite waard is, is Della Reese, een eh, zangeres. Speelt, dacht ik, ook nog toneel. Whatever Lola Wants als je ooit eens een, een, LP treft in een of andere kringloopwinkel van Della Rees, kopen, want het is zeer, zeer, zeer de moeite waard voor de echte jazzliefhebber. Whatever Lola wants ook nog eens gebruikt in een reclamefilm. Whatever love Resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and your soul is what I. Don't you know uh, you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Thank you. and your heart and your soul is what I came for. Whatever Della wants, believe me, Della gets. Take off your coat. Don't you know you cannot win? You're no exception. to the room. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in. Give it up. Give it in. Ja, dat was Della Reese, een Amerikaanse actrice en zangeres eigenlijk uh, haar jazztijd was al in de 50 jaren. Dus als je die LP tegenkomt, is het echt een oudje. En neem hem mee, want het is echt een mooie kans om eh, dat soort LP's nog te verzamelen natuurlijk. Della Reese. Een ander fenomeen is natuurlijk Art Farmer. En laatst kwam ik eigenlijk een, een cd, wat moet ik zeggen, een cd-box tegen. Art Farmer en de Benny Golson Jazz Sectet. Dat is eh, de Complete Arco en Mercury Art Farmer en Benny Golson Jazz Sextet Sessies. En daarvan, ja, het is vandaag niet nodig, maar Raincheck is wel een heel mooi nummer. Daar komt hij. stond op een cd Dreams 2003. En later is het ook nog eens een keer op een zo'n verzameld cd van vrouwelijke jazzzangeressen, vrouwelijke eh, jazzmuzikanten gezet. En eh, die Carmen Christa Loep. Die is gehuwd met Chuck Loop, een bekende jazzgitarist. En die heeft, dacht ik, in 2013 een cd gemaakt, Silhouette. En daarop speelt de hele familie mee. Zijn zusjes, zijn broer, dacht ik, eh, ook zijn echtgenoten. En dat is echt een hele fantastische cd. Die zal ik de volgende keer eens wat van draaien. Tijd voor een nieuw talent, een Nederlands nieuw talent. Maartje Meijer, nooit van gehoord zeg je. Nou, vanaf nu wel. Want zij heeft een cd gemaakt, Virgo. En eh, ja, die is gewoon prachtig. Daar moet je gewoon naar luisteren. Maartje Meijer, Virgo, eh, Quiet Now. Meijer eh, van de cd Virgo 2013. En ja, een spectaculair debuut uh, die veel verwachtingen eh, schept, zou ik maar zeggen. Wellicht komen we die naam vaker tegen. Mooie cd, mooie stem, mooi pianospel, mooie arrangementen wordt toch tijd voor weer wat Nederlands. Dan heb ik hier klaarstaan uit een film. Een film van Eddie Terstal, de film Deal. Romantische komedie uit een handgelopen relatie tussen twee vrienden. En de muziek in deze film is van Benjamin Herman. Die heeft denk ik heel wat soundtracks eh, afgeluisterd... om als jazzmuzikant ook zijn bijdrage aan de soundtrack te leveren. Is een goede, goede cd geworden, een goede soundtrack. En daarvan het nummer Sarah Sunbating. Ja, het zonnetje schijnt. Het is nog een beetje te fris om in de zon te gaan zitten... maar het nummer is heel mooi. Thank you. 21 uur nog meer eh, filmmuziek. Dan is CFM Cinema. Eh, dit is een leuke melodie. Someday My Prince Will Come. Alexis Cole Fred Hirsch. bird I love. en mondharmonica eh, Gregory Moret of zo, dacht ik, een Frans man. Klinkt een beetje als Toet Sielemans, zou ik bijna zeggen. Het bekende nummer Someday My Prince Will Come, een jazzstandard die eigenlijk uit de film komt. Sneeuwwitje in de Zeven Dwergen, een film uit 1937 reeds. Een mooi nummer, eh, tijd voor een ander mooi nummer van Philippe Katrien, de Belgische gitarist. Eh, letters from My Mother. Je hebt geluisterd naar CFN eh, Jazz. Mijn naam is Anko Beuving. We hebben weer hele mooie jazzmuziek gedraaid. Allemaal mainstream jazz. Rustig geklonken. Af en toe een big band. En ja... Hij gaat eruit met een heel vrij nummer van eh, Raymond Scott. De Toy Trumpet zondagochtend is ook vaak het moment dat kinderen vaak tekenfilms kijken. En deze muziek doet mij altijd denken aan eh, tekenfilmmuziek. De Bohunks. Toy Trumpet. Ik, eh, ja, ik zou zeggen tot de volgende keer op een zondagochtend.